uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland koopt miljoenen granaten en raketten in Noord-Korea... melden Amerikaanse inlichtingendiensten in een vrijgegeven rapport. Volgens de VS blijkt daaruit dat de Russen steeds meer moeite hebben om het leger te bevoorraden. Dat zou komen door de sancties en exportverboden die het Westen tegen Rusland heeft afgekondigd. Vorige week meldden de Amerikanen ook dat Rusland drones uit Iran had ingekocht. Die zouden technische problemen hebben. De bevindingen zijn niet door Rusland bevestigd. Koningin Maxima is aangekomen in de Amerikaanse staat Californië... voor een werkbezoek aan San Francisco en Silicon Valley. Koning Willem-Alexander zou ook meegaan... maar is nog niet voldoende hersteld van een longontsteking. Wel reizen de ministers Kuipers, Dijkgraaf en Schrijnemacher mee. Ook twee Arubaanse ministers en staatssecretaris Heijnen zijn onderdeel van de delegatie. Donderdag reist het gezelschap naar Texas voor een bezoek aan de steden Austin en Houston. Een groot deel van het werkbezoek staat in het teken van de economische banden tussen Nederland en Californië en Texas. In Zuid-Korea is orkaan Hinam Noor aan land gekomen. Door het noodweer zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Ook zijn bomen omgewaaid en zijn wegen verwoest. Er is één persoon vermist geraakt. Noor is naar verwachting de zwaarste storm in jaren die het land aandoet. Een van de verdachten van de dodelijke steekpartijen in Canada is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers die afgelopen zondag in de provincie Saskatchewan zeker tien mensen zouden hebben vermoord. De jongste broer is nog voortvluchtig. Hij heeft een lang strafblad. Het weer. Lokaal valt er nog wat regen. Later vandaag droog en zonnig. De temperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden. In de avond vanuit het zuidwesten opnieuw onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knoop het Rotterpolderplein, 10 minuten vertraging. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem, voor Haarlem 10 minuten oponthoud.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 Milky Way at 11, 11 Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my another space and time I miss you and your electric light your electric light.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 from the sand hoofdletter Z. Van Zon, Zee, hmm? d'abord une Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie Et bien sûr y a eu Eva et Valérie Mais mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi Mais pas celle-là Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours Pour toujours to me. Cause I knew Bad Bunny made a Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.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 om het leger te bevoorraden. Koningin Maxima is aangekomen in Californië... voor een werkbezoek aan de VS. Koning Willem-Alexander zou ook meegaan... maar is nog niet voldoende hersteld van een longontsteking. Donderdag reist Maxima door naar Texas. Een van de verdachten van de dodelijke steekpartijen in Canada is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers... die zondag zeker tien mensen zouden hebben vermoord. De jongste broer is nog voortvluchtig. Het weer. Lokaal valt er nog wat regen. Later vandaag droog en zonnig. De temperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden.